spoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. In grote delen heeft het verkeer vanochtend last gehad van de gladheid. Het KNMI kondigde code oranje af voor het noorden en oosten van het land. Op verschillende plaatsen zijn ongelukken gebeurd. Bij Grijpskerk in Groningen kwam een automobilist om het leven nadat ze van de weg was geraakt en in het water terecht kwam. De A7 was tussen Zaanstad en Hoorn een tijd dicht. Op een aantal snelwegen werd de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km per uur. Inmiddels is het alleen nog plaatselijk glad. De Franse wapenfabrikant Thales heeft een miljardenbod gedaan op de digitale beveiliger Gemalto. Thales biedt 4,8 miljard euro. Dat is 51 euro per aandeel, ruim 4 euro meer dan de koers van vrijdag op de Amsterdamse beurs. De raad van bestuur van Gemalto raadt zijn aandeelhouders aan om akkoord te gaan met de overname. Gemalto is de grootste fabrikant van simkaarten ter wereld en ontwikkelt onder meer beveiligingssoftware. De afgelopen week probeerde ook het Franse ICT-bedrijf Atos te vergeefs om Gemalto over te nemen. De raad van bestuur vond dat bod te laag. In Den Bosch zijn vijf auto's van dakdekkersbedrijven uitgebrand. Gisteren brandden bijna binnen 10 minuten al vier auto's uit en vannacht nog eentje. Politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. Tegen Omroep Brabant zegt een van de getroffen bedrijven dat het gerichte acties zijn. Volgens hem is het geen toeval dat de slachtoffers allemaal dakreparateurs zijn. De daders zouden de concurrentie willen uitschakelen. Eerder werd een aantal dakdekkers al getroffen door diefstal en vernieling. In Den Bosch zijn zo'n 300 dakdekkersbedrijfjes. Het weer eerst nog fris en hier en daar dus glad. Maar later vandaag bewolkt en vanuit het westen regen. In het oosten ook nog natte sneeuw. Het is een graad of 5.